Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt bijna versoepeld. Als alles goed gaat wil het kabinet dat er vanaf volgende week woensdag weer meer kan. Premier Rutte houdt nog wel een slag om de arm. We willen niets liever dan meer ruimte geven aan de samenleving. Maar we willen zo vlak voor de finish ook geen fouten maken die ons weer op achterstand zouden kunnen zetten. En wat wordt er dan versoepeld? Nou, de terrassen mogen straks weer langer open. Nu mag je er alleen smiddag zitten. Straks kun je vanaf 6 uur s ochtends een ontbijtje doen. En desnoods tot 8 uur s avonds blijven zitten. Dan pak je ook het diner nog mee. En er is goed nieuws voor sportieve volwassenen. Die mogen straks ook weer buiten sporten. Nog wel met afstand en geen wedstrijden. En ook zwembaden, sportscholen en sporthallen kunnen weer aan de slag. Er is weer ruimte voor cultuur en buiten plezier maken. Openluchttheaters en buitenmusea bijvoorbeeld. Maar ook dierentuinen, kinderboerderijen en midgetgolfbanen mogen weer open. En de rode lampjes kunnen weer aan. Sekswerkers mogen volgende week woensdag ook weer aan de slag. Allemaal dus nog onder voorbehoud. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt moet nog ietsje dalen. Maar grote kans dus dat het allemaal doorgaat. Ook voor middelbare scholieren is er trouwens goed nieuws. Het lijkt erop dat zij vanaf 31 mei weer elke dag naar school mogen. Ander nieuws. In Scheveningen zijn vanmiddag de vijf mannen herdacht... die vorig jaar om het leven kwamen tijdens het surfen. Een kleine groep mensen legde bloemen neer en een trompetist speelde muziek. Een combinatie van harde windstroming en een dikke schuimlaag werd de service destijds fataal. De politiebonden gaan met minister Grapperhaus om tafel om te praten over de CAO en werkdruk. Eerder dreigden agenten te staken tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Die staking ging uiteindelijk niet door. De politie is boos dat er nog altijd geen nieuwe werkafspraken zijn en dat agenten geen voorrang krijgen bij een coronaprik de Belgische festivals Pukkelpop en Tomorrowland kunnen dit jaar doorgaan als de coronacijfers meevallen. Vanaf 13 augustus worden er 5 tot 10.000 bezoekers toegestaan per festival. Wel moet je een prik hebben gehad of een negatieve test laten zien. Het weer komende nacht verdwijnen de meeste buien en morgen krijgen we dan een mix van wolken en zon.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 Echter, eh, het onweer heeft toeslagen in Zandvoort. Ehm, je hoorde het ook eh, net kraken, niet alleen buiten... maar ook van deze prachtige langspeelplaat uit 1976 eh, van Toets Tielemans. Mijn naam is Marco Frank. Fijn dat u luistert. Jazz of ZFM. is als je langspeelplaten speelt. Eh, ten eerste weet je niet precies hoe lang de plaat duurt. En eh, wanneer die afgelopen is ten opzichte van eh, digitale muziek spelen. Want dan zie je het gewoon in je beeldschermpje. En het kraakt zo heerlijk. Het is echt de charme van langspeelplaten. Het is echt fantastisch. Deze plaat komt uit 1980. Die we net gespeeld hebben. En dat is van Arthur Blade. En het nummer heet In a Sentimental Mood. Arthur Blade is een alt-saxofonist. Geboren in Los Angeles in 1940 eh, in Amerika. De volgende plaat die ik eh, klaar heb staan, die is uit 1976. Die is trouwens eh, uit mijn vaders collectie nog. En dat is van Rita Reis. En die, die treedt hier op deze plaat op samen met Rogier van Otterlo. En het nummer heet Paper Tussen zijn de donderwolken boven Zandvoort weer verdwenen. Het zonnetje gaat weer schijnen. En we zijn eh, heerlijk op gang met eh, Jazz FM op deze zondagochtend van 10 tot 12. Eh, op deze prachtige moederdag, wat het waarschijnlijk wel gaat worden... als de onweer een beetje wegblijft. Het was Rita Reins met het, met het orkest van uh, Otterlo. Prachtig nummer, papier Mache. De volgende plaat die ik heb klaar liggen is een, is een Amerikaanse, ook weer een saxofonist... Ook helemaal uit de vorige eeuw, geboren in 1948. Het is eh, Tom Scott, prachtige, prachtige uh, eh, jazz-saxofonist. Amerikaanse eh, tenorsaxofonist. Ik heb eh, de volgende plaat die ik klaar heb staan. Dat is wel eh, grappig, want de meeste jazz die we toch spelen... die komt uit Amerika of uit Nederland. En deze mevrouw die is in 1920 geboren in Noorwegen... en heeft daarna haar carrière voortgezet in Londen. Haar naam is Beryl Bryden. En deze plaat, het is ook wel grappig. Die, een vriendin van ons die weet dat ik graag van jazzmuziek hou... en dat ik plaatjes draai. Dus die had op internet afgestruind ook. En een hele collectie jazzplaten gevonden en eh, naar mij toegebracht die ik mag gebruiken. Beryl Bryden en ook eh, Tom Scott, die plaat net kwam eh, van haar meegebrachte langspeelplaten. De plaat die erop ligt is van 1970 en Beryl Bryden werd ooit omschreven door Ella Fitzgerald... ooit als British Queen of Blues. Dus dat is wel een hele eer. Zoals gezegd, Beryl Bryden. Listen, honey, while I say, How can you tell me that you're going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know I've loved you true for many years, loved you night and day. How can you leave me? Can't you see my tears? So listen while I say, after you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying you'll feel blue, you'll feel sad, you'll miss the dearest Dus ik zet even gelijk de volgende plaat in.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 En dat is een, eh, eigenlijk al een beetje een voorproefje voor het tweede uur. Waarbij ik een heleboel leuke platen heb van leuke jazzplaten eigenlijk. Die of worden gezongen door een, een popartiest, of het eigenlijk een cover is van een bekend pop of rock liedje. Dus dat is alvast een bruggetje naar het volgende uur. We gaan nu gelijk verder met Ella, Ella Fitzgerald. It was just one of those things. Just one of those craziest flings. One of those bells that now and then ring.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 Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. Armstrong met uh, One of Those Things. En zoals eh, beloofd, de volgende plaat die ik eh, klaar heb staan... is natuurlijk wel van, van Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald was natuurlijk een van de, de grootste op deze aarde. Ze werd ook wel de grootste jazzvocalist ooit beschouwd. Zij is geboren in 1917 in Virginia... En helaas overleden in 1996. Nou, ze heeft een prachtige carrière gehad natuurlijk. Vandaar dat we ook in geen enkel jazzprogramma... Ella Fitzgerald mag missen. do I do I do I do I do I do I do I little by do little do little do I do I do I do I do I do I do I do I do little do little do bit little bit little bit Shibam dibabam dimen yegram what, what, what, what, what, what. Makes no difference if you're sweet or hot. And give that thing everything you've got. Makes no difference if you're sweet or hot. Give that thing every little thing you've got. prachtige live-opname van eh, Ella Fitzgerald... ergens uit de jaren, schat, jaren 70, jaren 60. Staat jammer genoeg niet op de LP vernoemd. Er staat wel op de LP vernoemd met eh, wie ze daar samen optrad. En dat is natuurlijk eh, niemand minder dan Duke Ellington en zijn orkest. En het nummer heet I Don't Mean A Thing and Ain't Got That Swing. Het is echt een prachtig live, live nummer. fantastisch. En ook om een beetje in deze tijd era te blijven. De volgende plaat die ik op heb staan is van eh, niemand anders als Louis Armstrong. Give me a kiss to build a dream on And my imagination will thrive upon that kiss mm, Sweetheart, I ask no more than this a kiss the build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. leave me one thing before we part, a kiss the build a dream on. When I'm alone just a moment and my imagination will make that moment live. Mm, give me what you alone can give. A kiss to build a dream on. lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the bill of dreamers. Louis Armstrong En dat is, eh, zeker als we een plaat uit deze tijd spelen... mag een van mijn absoluut favorieten mag absoluut niet missen. En dat is natuurlijk de Curl from Ipanina. De Curl van Ipanina is eigenlijk een Braziliaanse bossa nova. En het is, eh, werd in 1960, of in de 60 jaren wereldwijd een hit. En won ook zelfs een, eh, een Grammy. De, de eerste die het eigenlijk commercieel uitbracht... dat was Stan Stenket met uh, Astrid Gilberto uit 1962.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 this She walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. En we zijn alweer aan het eh, einde gekomen van het eerste uur ZFM Jazz op deze prachtige zondag. Die toch een beetje met donderslag en heldere hemel eh, begon.